Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Nierstichting vindt het logisch dat door het nieuwe donorsysteem meer mensen aangeven dat ze geen organen willen afstaan. Volgens voorzitter Oostrom zijn dat mensen die eigenlijk hun keuze al hadden gemaakt en dat nu pas laten weten. Hetzelfde effect was volgens hem te zien in andere landen met het nieuw donorsysteem. Vorig jaar stemde de Tweede Kamer in met een systeem waarbij iedereen donor is, tenzij iemand aangeeft dat niet te willen. In maart hadden 1,7 miljoen Nederlanders laten registreren dat ze geen organen willen afstaan. Ongeveer 200.000 meer dan een jaar daarvoor. KPN heeft afgelopen kwartaal meer winst geboekt, maar de omzet daalde. De winst steeg met 18% vergeleken met een jaar eerder tot 191 miljoen euro. Het bedrijf verdiende vooral aan gebundelde diensten voor consumenten. Een combinatie van internetten, bellen en tv kijken. Doordat bedrijven nog steeds bezuinigen op telecom, daalde de omzet van KPN met zo'n 3%. De jaaromzet is de afgelopen vijf jaar meer dan gehalveerd. Een man die vannacht in Rotterdam zwaar gewond werd gevonden in een auto is overleden. De politie denkt dat hij betrokken was bij een schietpartij. Getuigen melden dat ze op de Langenhorst in het zuiden van Rotterdam schoten hoorden. De politie is op zoek naar getuigen. Zeker 28.000 slachtoffers van gijzelsoftware hebben hun computer weer ontgrendeld dankzij de site No More Ransom. Een internationale samenwerking van politie en beveiligingsbedrijven zette een jaar geleden de site op. Daarop staan ruim 50 decryptieprogramma's om gijzelsoftware ongedaan te maken. Ruim 1,3 miljoen mensen hebben die site bezocht. De Nederlandse politie was een van de initiatiefnemers van dat project No More Ransom en noemt het een succes. Dan het weer nog is droog en geregeld zon. In de loop van de middag van het zuidwesten uit meer bewolking en vanavond regen. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen bewolkt, vooral in het oosten enkele buien. En morgen wordt het een graad of 21. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad is de A2 Utrecht richting Amsterdam dicht tussen Kloop het Holendrecht en Kloopend het Amstel. Delen van het asfalt zijn bij Kloopend het Amstel verzakt. Er staat inmiddels voor Kloopend het Holendrecht 7 kilometer file met een 10 minuten vertraging. Het verkeer wordt daar omgeleid over de A9 en de A1. Op de A5 Amsterdam richting Hoofddorp. Er staat voor Kloop het Raasdorp 6 kilometer door een ongeluk met zo'n 20 minuten vertraging.